Jeroen van Kam met het NWS Journaal. VN-kinderrechtenorganisatie voorkomen dat de half miljoen minderjarige Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh ten prooi vallen aan wanhoop en frustratie. De kinderen leven in overvolle kampen en hebben geen toegang tot goed onderwijs. Als niet snel hulp wordt geboden, dan ontstaat er een verloren generatie, waarschuwt UNICEF. In de kampen volgen weliswaar zo'n 140.000 kinderen onderwijs, maar de klaslokalen zijn overvol en het ontbreekt aan drinkwater en aan andere voorzieningen. Glennis Grace heeft zich geplaatst voor de halve finale van talentenjacht America's Got Talent. De Nederlandse zangeres kreeg van het Amerikaanse publiek genoeg stemmen om door te mogen. Het optreden van Grace was al nacht. Het publiek kreeg vervolgens een dag de tijd om te stemmen op zijn favoriete artiest, waardoor de uitslag pas vandaag bekend werd. De halve finales van America's Got Talent zijn op 4 en 11 september. Het is nog niet bekend tijdens welke van de twee shows Grace moet optreden. 32-jarige man uit Amsterdam, die was opgepakt voor een steekpartij, is kort na zijn arrestatie overleden. Hij stak een vrouw van 18 op straat in de Amsterdamse wijk De Pijp in haar rug. Ze raakte daarbij licht gewond. De dader wist te ontkomen, maar de 41-jarige Amsterdammer ging achter hem aan, sloeg hem met een hard voorwerp op zijn hoofd. Toen de politie arriveerde, verzette hij zich hevig tegen zijn aanhouding, tot zijn hartslag ineens weg was. agenten hebben hem gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Het gemeentehuis in Bemmel is door de aanslag van gisteren nacht waarschijnlijk maandenlang niet bruikbaar. Het gebouw raakte zwaar beschadigd toen een auto met gasflessen het pand binnenreed, waarna een felle brand uitbrak. De publiekshal en de ruimtes achter de balies zijn volgens de gemeente verwoest. In de rest van het pand is flinke rook- en roetschade en ook de apparatuur is aangetast. Komende tijd worden noodgebouwen neergezet. Het weer, het is licht tot half bewolkt en hier en daar kunnen wat mistbanken ontstaan.